Kees Groot met het NOS-journaal. Burgemeester Eenhoorn van Alphen aan de Rijn is onaangenaam verrast door de kritiek van PvdA-kamerlid Marcouch. Die zei dat slachtoffers van de schietpartij vorig jaar in winkelcentrum Ridderhof zich in de steek gelaten voelen. Eenhoorn spreekt tegen dat er nauwelijks nazorg is geweest. Tristan van der Vlis schoot bijna een jaar geleden zes mensen dood in het winkelcentrum en pleegde daarna zelfmoord. De moslimbroederschap komt toch met een kandidaat voor de presidentsverkiezingen in Egypte. Eerder zeiden leiders dat de partij niet zou meedoen. Een zakenman en belangrijke geldschieter van de broederschap is kandidaat gesteld. De presidentsverkiezingen beginnen op 23 mei. Het moeten de eerste vrije en eerlijke presidentsverkiezingen in Egypte worden. Aan boord van het cruiseschip dat bij de Filipijnen in problemen is geraakt zitten zes Nederlanders. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd. Volgens de Filipijnse kustwacht zijn alle passagiers ongedeerd. Door een brand zijn de motoren van het schip zwaar beschadigd. Het cruiseschip is op weg naar een haven in Maleisië. Op het Hegermeer in Friesland hebben de politie en brandweer vanmiddag uren gezocht naar de opvarende van een boot die zou zijn omgeslagen. Er is niemand gevonden. Een man meldde bij de politie dat hij vanaf de oever een omgeslagen boot had gezien waar een aantal mensen bovenop was geklommen. Maar bij de politie is niemand als vermist opgegeven. Feyenoord heeft vanavond in de eredivisie gewonnen van NAC. Het werd in de Kuip 3-1. PSV versloeg in Eindhoven VVV met 2-0. Toivonen miste 20 minuten voor tijd een strafschop voor PSV. FC Groningen verloor thuis met 3-1 van Heerenveen. En FC Twente tegen Rode JC werd 2-0, waardoor Twente op de ranglijst nog maar twee punten is verwijderd van AZ dat morgen in actie komt.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 Both kind of both stumble into the spot when I'm last, come on, girl, don't you dare stop. The beat goes on and on in our minds, and ain't nothing wrong with the bump and grind. We jump smoking till we out of time with Tino.